Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is precies 70 jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met de watersnoodramp. Het stormde heel hard en het water kwam zo hoog te staan dat de dijken doorbraken. Tienduizenden huizen, met name in Zeeland en Zuid-Holland, werden verwoest. Bijna 2000 mensen overleefden het niet. Deze vrouw maakte de ramp mee als kind en ze sprak net bij een herdenking in het plaatsje Oude Tongen. Ik had veel water binnengekregen en was zwaar bewusteloos. We werden in het dorp opgevangen en van droge kleding voorzien. Maar ik was mijn moeder, mijn broer en drie zusjes kwijt. Ook geen veilig thuis. Geen moederschoot meer om op te krijgen als ik bang was. Niet alleen bij haar in Zuid-Holland wordt stilgestaan bij de watersnoodramp. Op meer plekken is vandaag een herdenking. De inflatie is vorige maand behoorlijk teruggelopen. Het leven werd gemiddeld 7,6% duurder, 2% minder dan in december. Verslaggever Nick Wouters vertelt waar dat aan ligt. zijn de energieprijzen die eh, enorm gedaald zijn. De afgelopen maanden is dat al aan de gang. En ook in januari zijn ze weer verder gedaald. En wat enorm helpt is het prijsplafond. Wat de overheid heeft ingesteld op de energieprijzen. Waardoor eh, ja, je een maximum betaalt. Dat de inflatie is gedaald betekent dus niet dat dingen goedkoper zijn geworden. Maar alleen dat de prijsstijging minder snel gaat dan eerder. En in Australië is het piepkleine buisje met radioactief afval gevonden. Dat buisje viel van een vrachtwagen en wie ermee in aanraking kwam... kon brandwonden of stralingsziekte krijgen. Daarom werd de 1400 kilometer lange route van de vrachtwagen te voet uitgekampt. En nu is dat kleine busje dus gevonden. Tot blijdschap van de deelstaatminister. Uh, I do want to emphasize this is an extraordinary result by Western Australians and Australians. And it is a great result for Western Australians in general. Nogal een knap resultaat van de zoektocht, want het buisje was maar 8 mm groot. Het weer nog grijs en veel wind in het noorden en later ook in het midden van het land zijn er buien. In het zuiden blijft het wel droog bij 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen over 8 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Gevolgd door I Don't Believe Anymore van Roger Whittaker. En we gaan door met If van Brad. for spreekuur. Presentatie in twee stappen, inloggen op de website en DigiD. Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half elf binnenlopen.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 De kosten zijn 25 euro, inclusief koffie en thee en wat lekkers. Met de Zandvoortpas is het 20 euro. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Linda Oudendijk via l.oudendijk at of bel met 06 3380 3279. 06 3380 3279.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 Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schuift u dan eens aan bij Eetclub De Blauwe Tram in restaurant Rabbel. Voor een vers bereide, warme, drie gangen maaltijd... maar vooral aanmelden is wel noodzakelijk. De kosten zijn 11,75. Voor meer informatie of aanmelden kunt u e.elfrink.plus.zandvoort.nl e.elfrink.plus.zandvoort.nl of bel met telefoonnummer 06 4468 3110.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 In de jaren 60 begon zijn zangcarrière bij The Mitchell Trio. Een volkgroep die zich vooral richtte op politieke en sociale satire. John Denver trouwde in 1967 met Anne Martel... die hem inspireerde tot het lied Any Song uit 1974. Het huwelijk eindigde in 1982. In 1969 begon Denver zijn carrière en in 1997 kwam Denver op 53-jarige leeftijd om het leven toen het vliegtuig dat hij bestuurde, die hij kort daarvoor had gekocht, neerstortte voor de kust van Monterio in Californië. Hier is John Denver met Annie's Song. The sound of the 70s. You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again, come let me love let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you Let me always be with you sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me Dit was Albert Hammond met It Never Rain in South of California. Bij Overveen is het bezoekerscentrum de Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud.